Kasper Meijer met het NOS-journaal. Nederlandse militairen hebben in 2010 in de Afghaanse provincie Uruzgan... melding gemaakt van een mogelijke oorlogsmisdaad door Australische militairen. Dat meldt NRC. Een Afghaanse burger zou zijn gemarteld en doodgeschoten. Een rapport daarover dat rondging binnen het Nederlandse leger... leidde niet tot actie en is volgens Defensie inmiddels niet meer terug te vinden. De Afghaanse man werd door Australië verdacht van betrokkenheid... bij een dodelijke aanslag op twee Nederlandse militairen. Maar volgens Nederland bleek uit onderzoek dat hij er niks mee te maken had. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de beoogde nieuwe transgenderwet. Het lijkt tot het laatste moment spannend te worden of de wet genoeg steun krijgt. Uit de rondgang blijkt dat veel partijen nog vragen hebben en nog niet weten of ze voor of tegen zijn. Als de wet er komt, kunnen mensen zelf kiezen welke geslachtsaanduiding ze in hun paspoort willen... zonder dat daar eerst een verklaring van een deskundige voor nodig is. Ook jongeren onder de 16 mogen volgens de nieuwe wet hun geslachtsregistratie wijzigen... als een rechter daar toestemming voor geeft. Het is de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gelukt om een ruimtesonde met hoge snelheid tegen een ruimterots te laten botsen. Het was een test om te onderzoeken of zo'n botsing een manier kan zijn om de koers te veranderen als een planetoïde op de aarde zou afkomen. Hoeveel de koers van de ruimterots verandert zal de komende tijd moeten blijken. Premier Rutte is het eens met de kritiek dat hij bij verschillende crisis de afgelopen tijd onzichtbaar is geweest. Dat zei hij in een tv-interview bij het programma 1. Zowel in de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis als bij aardbevingen in Groningen... kreeg Rutte het verwijt dat hij te veel op de achtergrond bleef. Eerst vond Rutte die kritiek onterecht, maar inmiddels denkt hij er anders over... en wil hij zich meer laten zien.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 Hou die mooie gouden bergen, want het gaat niet meer. Vanzelf, vanzelf, vanzelf, vanzelf. Vanzelf, vanzelf, vanzelf. Vanzelf, vanzelf, het gaat niet geweten Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard Morgen zit je niet meer in mijn hart Het houdt hier op Je denkt alleen maar aan jezelf Je ziet het heel.